uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Shell heeft het afgelopen kwartaal een miljardenverlies geleden. Door de aanhoudende lage olieprijs was er 6,7 miljard euro verlies. Een jaar geleden was er nog winst. De olieprijs is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. Air France KLM profiteert daar juist van. De luchtvaartmaatschappij maakte afgelopen zomer 624 miljoen euro winst. Er werken zeker 50.000 Noord-Koreanen in het buitenland als dwangarbeider, zeggen de Verenigde Naties. De meeste werken tot 20 uur per dag als mijnwerker, bouwvakker of fabrieksarbeider in landen als Rusland en China. Het grootste gedeelte van hun salaris moeten ze afstaan aan het regime in Noord-Korea. Dat zou het land ruim een miljard euro opleveren. Het schip met vluchtelingen dat gisteren zonk bij het Griekse eiland Lesbos... sloeg om door een aanvaring met een boot van mensensmokkelaars. Die kwamen de kapitein halen en gingen er na de botsing vandoor. Dat zeggen vluchtelingen die zijn gered. Aan boord van het schip waren ongeveer 250 mensen. De meeste zijn gered, zeker drie vluchtelingen zijn verdronken. Schaatsbond KNSB heeft vorig jaar zo'n 16% van de leden verloren... blijkt uit cijfers van sportbond NOC-NSF... Ook afgelopen jaar zet de daling door. Vooral twintigers haken af en er komen weinig jonge leden bij. Het grootste probleem is volgens de verenigingen het gebrek aan natuurijs door de zachte winters. En Veilig Verkeer Nederland wil verkeerslessen gaan geven aan vluchtelingen in asielzoekerscentra. Zo moeten ze basiskennis krijgen van de verkeersregels en leren om gevaarlijke situaties te voorkomen. Aanleiding is een incident in Venlo anderhalve week geleden. Op de snelweg A67 werden drie fietsende Syriërs van de weg gehaald. Ze reden s'nachts zonder verlichting over de vluchtstrook. Het weer vanuit het zuiden breekt langzaam de zon door. In het noorden blijft het vaker bewolkt. Het wordt 13 tot 15 graden. morgen ongeveer hetzelfde. En het weekend blijft droog met af en toe zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden.